De fles speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles gegaan. Jij vrouwenvriend, jij schonk sindsdien mijn menig levensles. Ik heb gelachen en geweend bij jou mijn trouwen de drank in. mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen vrijen. hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen vrijen. hij kon niet meer op zijn been. Als ik afgemonsterd was, dan was mijn eerste gang. Het meisje waar ik veel van hield, mijn hele leven lang. En als een ander nader keek, dan ik er een mes. Dan werd ik om mijn neus wat bleek en greep weer naar de Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het zijn SOS, dan gaat mijn laatste dan wel Gestoken in een fles. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen vrijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grafsteen strijken, hij kon niet meer op zijn benen